1 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Een directeur van een parkeerbedrijf in België wordt ervan verdacht dat hij miljoenen heeft gestolen uit parkeerautomaten. Hij is opgepakt voor de fraude. De directeur beweert dat hij de parkeerautomaten in Antwerpen steeksproefgewijs controleerde. In werkelijkheid hield hij het wisselgeld achter, zo is de verdenking. De man zou alleen al het afgelopen half jaar zo'n 250.000 euro hebben gestolen. De totale fraude is vermoedelijk vele malen groter... omdat de man al 13 jaar voor het bedrijf werkt. Bij kledingketen McGregor moeten nog 200 oudere vaste krachten weg. Ze worden vervangen door goedkopere uitzendkrachten. Het gaat om de oudste werknemers met veel dienstjaren die daarom duur zijn voor het bedrijf. Twee weken geleden werd bekend dat het bedrijf een doorstart maakt. Twee managers namen het bedrijf over en beloofden dat 1100 van de 1200 banen bij McGregor zouden worden behouden. De nieuwe eigenaren willen de kledingmerken houden, maar het winkelbedrijf verkopen. 28 van de 34 supporters van FC Den Bosch die moesten voorkomen vanwege rellen rondom een wedstrijd tegen FC Os zijn veroordeeld. De straffen zijn volgens de politierechter gematigd omdat het ruim 20 maanden duurde voor er een uitspraak was. De zwaarste straf is 15 dagen cel en een werkstraf van 180 uur en de laagste straf is een werkstraf van 30 uur. Zes verdachten werden vrijgesproken. En vandaag wordt er ook nog een uitspraak gedaan tegen 17 FC Os supporters die bij de rellen waren betrokken. De paus is in het voormalig nazi-vernietigingskamp Auschwitz geweest. Het was een sober bezoek waarbij de paus de tijd nam om in stilte alleen te zijn. Daarna sprak hij ook met overlevenden. Paus Franciscus is de derde paus die Auschwitz bezoekt. Franciscus is vijf dagen in Polen vanwege de Dagen, het grootste jongerenevenement ter wereld. Hij is woensdag aangekomen en leidde gisteren een kerkdienst in de buitenlucht. Dan het weer, wisselvallig, veel wolken, enkele buien, soms ook zon, veel wind, het wordt 20 tot 23 graden. Ook in het weekend buien, maar wel minder dan vandaag, meer zon, het wordt in het weekend 21 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 10 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. Richting Amsterdam op de A1 bij Muiden-Oost 3 kilometer, ook daar bijna 10 minuten vertraging. Na een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam 3 kilometer, ruim een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 Breda richting Gorken bij Avelingen 4 kilometer. En na een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij de Uithof 5 kilometer, ruim 10 minuten vertraging.